De korpschef van de landelijke politie zou hebben gebeld met de Marokkaanse Veiligheidsdienst. Die zou belangrijke informatie hebben gegeven over de plek waar Taghi uiteindelijk in Dubai is gevonden. Die zit nu vast in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij verschillende liquidaties en drugshandel. De politie heeft twee jongeren opgepakt voor de steekpartij in de buurt van een café in Drachten gisteravond. Daarbij raakte iemand zwaar gewond. De daders van vermoedelijk een jaar of 16 gingen er vandoor... maar werden een paar uur later alsnog opgepakt. Na het steekincident gingen omstanders met elkaar op de vuist. Daarbij raakte een agent gewond. Hij is in een ambulance behandeld. In Rotterdam is met duikers en een drijvende kraan een auto uit de Maas getakeld. Op de bijrijderstoel zat een lichaam. Gisternacht reed een auto de Maas in. De bestuurder van 38 die werd uit het water gehaald. Hij had een steekwond en zei dat er nog iemand in de auto zat. De man is aangehouden. En elektrische auto's zijn populair. Vooral deze maand ziet de branchevereniging BOVAG een ware run op de wagens. In de eerste drie weken van december was bijna de helft van alle verkochte nieuwe auto's volledig elektrisch. Volgens de BOVAG komt dat door de nieuwe belastingregels die eraan komen. Vanaf 1 januari wordt de bijtelling op elektrische auto's verdubbeld. De autobranche verwacht dat in het hele jaar 50.000 nieuwe elektrische auto's worden geregistreerd. Vooral Tesla's zijn in trek. Daarvan zijn dit jaar 30.000 exemplaren verkocht. Het weer nog. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Overdag buien, maar ook wat zon. Het blijft stevig waaien en het wordt een graad of 9. Dinsdag is er meer bewolking met van tijd tot tijd regen. Het blijft vrij zacht met 6 tot lokaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu de nacht. Yo, yo, what's up? It's that time of the week again. You're tuned into a brand new episode of Hardwell on Air. In today's episode, we have big new tunes by the likes of Blaster Jacks, Sabers, and much, much more. Let's start with the first track of this week. French Adieu. I came Paris. I wanted to see Eiffel Tower and the Champs Elysees. But all I kept hearing vous parlez-vous français à cette balcon, monsieur? I don't speak French, adieu. I said adieu. I said I don't speak French, adieu. I said adieu. I said I don't speak French, adieu. Adieu. I speak exclusive comes from Jack and Harry. I love this one. Facebook bot on facebook.com slash DJ Hardwell. back to the old school. I'm back to the old school. I'm back to the old school. I'm back to the old school. I'm back to the old school. I'm back to the old school. I'm back to the old school. One hour of the present and future. Tune in to Hardwell on air. Community Pick number one. You're listening to the first Community Pick of the week. Booster officer confirms solid rocket booster separation. Discovery Houston performance nominal. second community pick of the week. We can turn this week. My name is Hardwell, and thanks again for tuning in to Hardwell on Air. This episode is available through iTunes Podcast, YouTube, and Spotify. For more info and track lists, go to djhardwell.com.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 Nederland heeft Marokko bedankt voor de hulp bij het opsporen van crimineel Ridouan Taghi. De korpschef van de landelijke politie zou hebben gebeld met de Marokkaanse Veiligheidsdienst, meldt een Marokkaanse nieuwssite. De Veiligheidsdienst zou informatie hebben gegeven die leidde tot de aanhouding van Taghi in Dubai. De politie heeft twee jongeren opgepakt voor de steekpartij in de buurt van een café in Drachten gisteravond. Daarbij raakte iemand zwaar gewond. De daders van... ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...